met het NOS De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gezegd... dat de oorlog tegen Hamas lang gaat duren. Hij zei ook dat alles op alles wordt gezet om de ruim 200 gijzelaars... die vastzitten in de Gazastrook vrij te krijgen. Onder meer door de militaire druk op Hamas verder op te voeren. Families van gijzelaars willen dat Israël alle Palestijnse gevangenen laat gaan... in ruil voor vrijlating van hun geliefden. Het Israëlische leger heeft flyers afgeworpen boven Gaza-stad... met een nieuwe oproep aan inwoners om zo snel mogelijk te vertrekken. Israël noemt Gaza-stad onderdeel van het slagveld. Het gebied wordt door de lucht vanaf zee en over de grond aangevallen. Israël spreekt van een tweede fase. Israël roept zijn diplomaten terug uit Turkije. Aanleiding is de Turkse kritiek op de oorlog tegen Hamas. President Erdogan noemde Israël vandaag een bezettingsmacht... die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. De leden van Hamas noemde hij vrijheidsstrijders. De ambassadeur bij de VN noemde in de reactie Erdogan een antisemiet. Mike Pence wil niet langer president worden van de Verenigde Staten. Hij stapt uit de race voor de republikeinse kandidatuur. Pence zegt dat hij tot zijn besluit is gekomen na veel overleg en gebed. Zijn campagne is nooit van de grond gekomen en in peilingen scoorde hij slecht. Pence was vicepresident onder Trump hij weigerde mee te werken aan pogingen van Trump om aan de macht te blijven... en Biden uit het Witte Huis te houden. Vannacht komt er in alle landen van de Europese Unie een einde aan de zomertijd. Om drie uur wordt de klok een uur teruggezet. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is vanaf morgen weer vijf in plaats van zes uur. In de Verenigde Staten eindigt de zomertijd over een week. Het weer, buien en vooral in het westen ook plaatselijk onweer. Morgen overdag zonnige periode, stapelwolken en enkele buien.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 hold my hand. Warning. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me. by DJ Malzo. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como que les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera. The best house, club and tech house. DJ Malzo. pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de hate, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de escrito rey guay. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de hate, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de escrito rey guay. para, para, para, para. Dándola para. Para, para, para, para, para, Dándola para con la gente de los minas. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Frenamos a tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con las campesinas. Prendí, vámonos, Marianela empuñamos para el y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP casi botando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo. Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, Marianela, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, yo les digo que yo estoy en Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, la Mariana, pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame una botella de gay. broadcasting worldwide. any of these songs? Uh, it's intense. turning inside tossing upside down. I don't wanna be under the mystery. I'm no longer free in this misery. quiere chula, no mama.